Clemens Peters met het NOS Journaal. Van 2,3 miljoen buitenlanders die sinds 2014 tijdelijk in Nederland hebben gewerkt... weet de overheid niet waar ze nu zijn. Daarom is het voor de inspectiedienst moeilijk te controleren... of ze nog in Nederland zijn en mogelijk uitgebuit worden, meldt Trouw. Het gaat om buitenlanders die tijdelijk in Nederland komen werken... om bijvoorbeeld in de kassen te werken. Bij inschrijving hoeven zij geen vast woonadres op te geven. Ambtenaren maken zich zorgen over mogelijke uitbuiting. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met de trein willen reizen... zijn vanaf de zomer een stuk goedkoper uit. NS komt met speciale goedkope OV-kaarten voor jongeren. Nu betalen kinderen van 12 jaar of ouder nog de volledige ritprijs... als ze de trein nemen. Er komen twee soorten. Zo is er een dagkaart van 7,50 euro waarmee jongeren buiten de spits onbeperkt kunnen reizen. En met een weekendkaart van 15 euro kunnen ze in het weekend naar elk station in het land. In de Amerikaanse stad Milwaukee heeft een medewerker van een brouwerij vijf collega's doodgeschoten en daarna zichzelf van het leven beroofd. De 51-jarige schutter opende het vuur op het terrein van de brouwerij Molson Coors. Waarom hij dat deed is onduidelijk. De politie sloot het terrein met ruim 20 gebouwen af. Milwaukee is de grootste stad van de staat Wisconsin in het noorden van de Verenigde Staten. Oud-directeur Karel Muller van de psychiatrische inrichting Dennendal is overleden. Muller wilde verstandelijk gehandicapte patiënten uit hun isolement halen... en deel laten nemen aan de maatschappij. In de jaren 70 kreeg hij veel bijval uit de progressieve hoek... maar de weerstand was ook groot. Muller werd ontslagen, maar bezette met medestanders de inrichting en noemde die Nieuw Dennendal. Na een padstelling die maanden duurde werd Dennendal ontruimd en Muller ontslagen. Veel van zijn ideeën werden niet veel later alsnog in de psychiatrische zorg doorgevoerd. Karel Muller is 82 jaar geworden. Het weer. Overdag veel bewolking, vooral in het zuiden regen en natte sneeuw.